Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op de Dam in Amsterdam hebben meer dan duizend mensen gedemonstreerd... om steun te betuigen aan Afghanen die lijden onder de machtsovername van de Taliban. Ze roepen de Nederlandse regering op om Afghanistan officieel als onveilig aan te merken... zodat vluchtelingen recht krijgen op bescherming en asiel. Na de manifestatie op de Dam volgt een protestmars door de stad. De demonstratie is een initiatief van jonge Afghaanse Nederlanders... die zich hebben aangesloten bij de internationale beweging Stop Killing Afghans Now. Onder die naam wordt vandaag ook in 15 andere Europese en Amerikaanse steden geprotesteerd. Op de ledenraad van de PvdA is niet gestemd over een motie tegen formeren met de VVD. Die motie was ingediend omdat een deel van de PvdA-leden niet opnieuw in een kabinet wil stappen onder leiding van Mark Rutte. Maar tijdens de ledenraad werd bezwaar gemaakt tegen de motie. In de partijstatuten staat dat leden alleen achteraf mogen oordelen over een eventueel onderhandelingsresultaat. De PvdA-leden zijn wel in grote meerderheid voor nauwe samenwerking met de Kamerfractie van GroenLinks. Maar voorstellen om de fracties direct samen te voegen werd afgewezen. Wel willen de leden dat onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke fusie. Bij het RIVM zijn tot vanmorgen 2494 nieuwe positieve coronatests gemeld. 337 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal nog steeds. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 8% meer positieve tests geregistreerd dan de zeven dagen daarvoor. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht afgenomen. Het zijn er nu 645, 14 minder dan gisteren. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van België van pole position. Dat is voor de negende keer in zijn Formule 1-loopbaan. George Russell begint de race in zijn Williams als tweede. B.K. leider Lewis Hamilton start morgen vanaf de derde plaats. Het weer, afwisselend wolken en zon, maar vooral landinwaarts ook nog buien. Er waait een frisse noordenwind. Morgen vallen vooral in het oosten enkele buien. Zo nu en dan breekt de zon door, maar de bewolking houdt de overhand. Het wordt niet warmer dan 18 graden in het zuiden tot 20 in het noorden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 I get up when I fall, while I'm here in my heart cold. But take a sip listen to the beat. I beat of the song, song. I'm buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the song.